spoedige start. Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer gaat toch aan Kamervoorzitter Van Miltenburg vragen... wat haar rol is geweest in de kwestie van de Teven-deal. Uit het onderzoeksrapport van de commissie Oosting bleek gisteren dat Van Miltenburg... mogelijk een brief van een klokkenluider heeft vernietigd. Het gesprek met Van Miltenburg daarover is aanstaande dinsdag. Het is openbaar en heeft steun van een grote meerderheid in de Tweede Kamer. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zegt dat zijn land een waterstofbom heeft. Het is voor het eerst dat Noord-Korea beweert dat het zo'n zware bom heeft. Waarnemers in Zuid-Korea en de VS geloven het verhaal niet. Noord-Korea zou nog niet de technologie hebben om zo'n geavanceerde bom te maken. Waarnemers denken dat er wel aan een waterstofbom wordt gewerkt. De Duitse politie heeft in de plaats soms een grote hoeveelheid wapens ontdekt. In een garage lagen 30 tot 40 pistolen en geweren, handgranaten, 25 kilo springstof en munitie. Tussen de geweren zaten ook kalasjnikovs. De garage werd gehuurd door een man van 50. De politie denkt dat het om een wapengek gaat. Volgens justitie had de man geen terroristische motieven. In de Noorse hoofdstad Oslo is de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt aan het Tunesische Nationale Dialoogkwartet. Dat bestaat uit vier organisaties die na de Jasmijnrevolutie in 2011 konden voorkomen dat er in Tunesië een burgeroorlog uitbrak. De voorzitter van het Nobelcomité zei dat het kwartet goed heeft gehandeld toen de Arabische lente begon. Als het in elk land zo was gegaan als in Tunesië, met dialoog, tolerantie en gelijke rechten, dan waren er nu minder vluchtelingen geweest, zei hij. Het weer, veel bewolking, maar het is wel op de meeste plekken droog. Het is een graad of 8. Door de matige zuidwestenwind voelt het wel wat kouder aan. Vanavond eerst in het noordwesten regen, daarna ook in de rest van het land.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 <laughs> ja, gezellig in de studio hoor, dat wel. Ehm, deel 2 dus, en we beginnen met een eh, man waarvan ik altijd zeg van... daar krijg ik helemaal de zenuwen van. Echt, daar word ik helemaal kriegel van. Louis Prima met Angelina Zuma Zuma. En daarna music van John Miles. In ieder geval, veel plezier. I eat Aunt the pasta twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, waitress at the pizzeria. I keep soup and minestrone just to be with her alone, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Angelina, I adore you. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Angelina, for you. In passione, you have set my heart on fire. Mm, but Angelina never listens to my song. I eat the pasta twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. If she'll be joining matrimony with the girl who serves spumoni, and Angelina will be mine. C'è la luna mezz'amara, mamma mia, mamma Figlia mia, cutterara, mamma mia, pensaccio tu. Sitte d'ogni alla musicante, iddi vai, iddi viene, sembra lo strumento in mano Si ci pigliavano se lo strumento figli mia Oh mamma zumba zumba baccola Oh mamma zumba zumba baccola Oh mamma zumba zumba baccola Zumba zumba zumba zumba zumba baccola C'è la luna mezz'mara mamma mia mi maradava Fick mig att kulturera, mamma mia min fattigdom un'unione speciale, e ti va, e ti viene sempre baccalà monodena. Se ya, perché a fantasia, uh, baccalà monodena, oh, oh, oh, oh mama, il va su su ma baccalà, non da non oh mama, il va su su ma baccalà, non da non oh mama, il va su su ma baccalà, sì sì, su su, ah ah.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 En daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor, John Miles. Eh, we begonnen trouwens met Louis Prima, met Angelina Zuma Zuma uit 1958. En ik zei zo hier in de studio van die vent, daar word ik helemaal kriegelig van. En toen zei Ruud, als jij daar kriegelig van wordt dat vindt Louis de prima. Nee, zoiets hè? Dat vindt Louis, prima. Ja, helemaal fijn. <laughs> Nee Hans, niet lachen. Zo leuk is het ook weer niet. <laughs> en we gaan naar een compositie luisteren van Bobby Darren, uitgevoerd door Jerry and the Pacemakers. I'll be there. don't you worry, darling. Don't you know I'll be there I'll be there When all your dreams are broken Answer your unspoken prayer When the little things you're doing Don't turn out right my dreams I'll kiss you Then wish you luck on your new affair So baby, if you need me All you have to do is call me And don't you worry, darling I'll be there shiny golden hair. I've never been a dreamer, but every time I see her, I start to float away into the Een nummer waarvan je zegt... dat eindigt ergens in de top 4000 of de top 2000 of hoeveel het er ook mogen zijn.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 Jawel. En dan nu, it's Elvis time. Groenteman. I take it easy baby, I worked all day and my feet feel just like lead. You got my shirt tails flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working for this ain't no time to quit. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing. I'm about to have myself a fit. Bossa nova, bossa nova. said, hey, little mama, let's sit down and have a drink and dig the band. She said, drink, drink, drink, oh, fiddle-de-dink, I can dance with a drink in my hand. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to drink. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa nova, bossa nova. Come on, baby, it's hot in here and it's oh so cool outside. If you lend me a dollar, I can buy some gas and we can go for a little ride. She said, Hey, bossa nova, baby, keep on working, for I ain't got time for that. She said, Go, bossa nova, baby, keep on dancing, or I'll find myself another cat. Bossa nova, bossa nova. Bossa Nova. know. Al The Pal met uh, Nova En ik hoorde net iets eh, nieuws van, uh, van Ruud. Ruud, kun je nog even vertellen wat er met Elvis de laatste LP is gebeurd? Kom er, even, kom er even gezellig even bij, want dan kunnen de luisteraars het even verstaan. een nieuw album van Elvis. Een nieuw album van Elvis, maar het is een oud album, hè? Als je nou, gaat even thuis en, en doe ik de microfoon open. Want er zijn luisteraars die zijn daar erg nieuwsgierig naar. Maar er is een nieuw album van Elvis Presley. Is ook te vinden op Spotify. Het zijn de originele vocalen van Elvis. Maar dan hebben ze de, de London Philharmonic Orchestra eraan toegevoegd.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 Sometimes I wonder I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new each kiss an inspiration. But that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song.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 Stardust. Even een uh, momentje van rust deze uitzending van Matchbox Nat King Cole. En uit welk jaar kwam dat? Dat kwam uit 1957. En dan zijn we toe aan de Beatles en we hebben alle singles gehad. Dus nu gaan we met de LP's beginnen. En ook daar draaien we dan twee tracks van. Eh, de allereerste LP, Please Please Me uit 1963. De eerste twee nummers, I Saw Her Standing There en Misery. One, two, three. twee van eh, de LP Please Please Me en 1963 van The Beatles. I Saw Her Standing There and Misery. Dan gaan we nu even luisteren naar The Highwayman en daarna hebben we onze 3 in 1. Michael Rowe, de Shore krijgen we nu uit 1961. master help to trim the sail. De Highwaymen waren dit met eh, Michael Row The Boat Ashore uit 1961. Dan zijn we toe aan onze 3 in 1 en dat is werkelijk een hele mooie, al zeg ik het zelf, Peter Gabriel. En de eerste plaat zingt hij <laughs> samen met, ja Hans, hij, Hans heeft er niet zo'n hoge pet van op. Maar goed, in ieder geval, we gaan hem toch draaien. De eerste zingt hij samen met Kate Bush en dat is Don't Give Up. afgelopen, afgesloten met een geweldige 3-in-1 van Peter Gabriel. Hij zong samen met Kate Bush Don't Give Up. En daarna zong hij twee nummers solo, Sledgehammer en Salisbury Hill. We hebben nog een kleine minuut om eh, afscheid te nemen van u. Volgende week ben ik er niet, maar collega Hans die is zo vriendelijk om eh, de eerste twee uur van eh, zijn middag voor mij te reserveren. Hij gaat dus Matchbox doen van 2 tot 4. En van 4 tot 6 zit hij op zijn eigen programma. Dus 4 uur lang Hans. Nou, dat kan niet misgaan. Helemaal fijn. Ehm, en de 24e, dan zijn we er weer met een, uh, een bijzondere uitzending. Geen kerstuitzending, maar wel een beetje eh, out of the box denken. Out of the matchbox, zullen we maar zeggen. Eh, maar je hoort vanzelf wat dat gaat worden allemaal. Een fijn weekend. Bye bye. En... Tot eh, over twee weken. Bye bye. wenst jullie allemaal fijne dagen en...